Met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 想。 his covers eating the ice. Papa Chico sing his song. All the people failing, they go. Papa Chico, you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing his song. All the people are turning around. Papa Chico, move your eyes. You discover eating the ice. Papa Chico sing his song. for Africa.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 Sit back and please enjoy your ride.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 De leverancier valt waarschijnlijk niets te verwijten. Elf baby's kregen dit weekend het vervuilde infuus. Van één kind is de toestand nog kritiek. Bij vier andere baby's is de toestand minder zorgwekkend. In Pakistan heeft een aanslag op een moskee het leven gekost aan zeker 15 mensen. Onder de doden is een voormalig parlementslid dat een Koranschool in de moskee leidde. Hij gold als een regeringsgezinde geestelijke. De aanslag in Zuid-Waziristan was waarschijnlijk het werk van een zelfmoordterrorist. Elders in Pakistan was een explosie bij een vergadering van stamoudsten in een school. Daarbij kwamen zeven mensen om. Of het ook hier om een aanslag gaat is niet duidelijk. Tot nu toe is er bij de samenwerkende hulporganisaties 5 miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. De SHO werkt samen met plaatselijke onafhankelijke Pakistanse hulporganisaties. In de overstroomde gebieden in Pakistan is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en tenten. De hulp wordt bemoeilijkt doordat bepaalde gebieden nauwelijks bereikbaar zijn, zegt de SHO. Donderdag is er een radio- en tv-actie voor de overstromingsramp in Pakistan. De atleten die op de Olympische Spelen in Londen meedoen aan de moderne vijfkamp... zullen voor het eerst lasergeweren gebruiken. Bij de Olympische Jeugdspelen in Singapore is geoefend met lasergeweren... en die test is volgens het Internationaal Olympisch Comité goed verlopen. De atleten schieten tot nu toe met conventionele wapens. De lasergeweren worden vanaf volgend jaar al gebruikt bij wereldbekerwedstrijden. En zojuist is bekend geworden dat in Amsterdam de Anne Frank-boom is omgewaaid. De boom staat in de tuin van het achterhuis waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken. Het weer. Vanmiddag zijn er enkele opklaringen, maar ook buien met kans op zware windstoten.